Marjette Krol met het NOS Journaal. Voorzitter Bruin van de Eerste Kamer heeft gereageerd op de beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. In een schriftelijke verklaring zegt hij dat hij ten zeerste betreurt wat er is gebeurd. Bruin wordt beticht van autoritair gedrag en woedeuitbarstingen tegenover personeel van de Eerste Kamer. Hij zegt dat hij zich niet herkent in die woedeuitbarstingen, maar dat hij medewerkers wel te veel heeft gemicromanaged. De griffier heeft hem daar terecht op aangesproken, zegt hij. Ik ben ervan geschrokken en sinds er enige tijd geleden afspraken over zijn gemaakt... is het niet meer voorgekomen, zegt Pruin. Een agent die zich racistisch heeft uitgelaten terwijl hij aan het werk was... krijgt toch geen leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. Maandag werd de nieuwe functie van de agent bekend en daar kwam kritiek op. De leiding van de Rotterdamse politie zegt nu dat de aanstelling van de agent niet passend is. De agent zelf zegt het besluit te begrijpen. Voor de kust van Griekenland worden nog honderden mensen vermist... na het kapseizen van een migrantenboot afgelopen nacht. Zeker 79 mensen kwamen om. Ruim 100 mensen werden gered. Hoeveel migranten precies aan boord waren is nog onduidelijk. In de brandweerkazerne van Soest heeft vanavond brand gewoed. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden ingeschakeld om het vuur in het gebouw onder controle te krijgen. Het vuur brak uit op het dak van het gebouw. Er is forse schade aan het pand. En het is een Nederlands elftal niet gelukt om de finale te bereiken van de Nations League. Tegen een sterk Kroatië werd het in de Kuip in de reguliere speeltijd nog 2-2. Maar in de verlenging ging Oranje ten onder. Het werd 2-4. Nederland speelt nu zondag om de derde plaats in de Nations League... tegen de verliezer van de andere halve finale, Spanje-Italië. Dat duel is morgenavond in Enschede. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden.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 take it, I ah, take it, I take it, I take it, I take it, I ah, take it, I take it, I take it, I take it, I ah, take it, I take it. your head, boy and gal, take it on, Michelle. Give me the bomb so I can blow off my song. MTV, the queen with his Position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat loads for Armageddon.